Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar met 1,8 procent... en volgend jaar ook nog wel met 1,5 procent. Dat heeft minister Hoekstra gezegd bij het aanbieden van de miljoenennota aan de Tweede Kamer. En volgend jaar is er een extra lastenverlichting voor burgers van 3 miljard euro. Een aangekondigde verlaging van de winstbelasting voor grote bedrijven gaat niet door. Het kabinet wil verder onder meer een investeringsfonds opzetten voor innovatie, kennisontwikkeling en infrastructuur. Vanuit de oppositie in de Tweede Kamer wordt wisselend gereageerd op de plannen van het kabinet voor komend jaar. Er is bijvoorbeeld wel veel lof voor de woorden van koning Willem-Alexander in de troonrede over 75 jaar vrijheid. Maar partijen zeggen dat ze op allerlei terreinen ambitie missen. Vooral het klimaat wordt vaak genoemd. Naast de Formule 1 worden op het circuit van Zandvoort volgend jaar in het weekende van 1 tot 3 mei ook races in de Formule 2 en 3 gereden. Dat zijn de opleidingsklassen voor de Formule 1. De Internationale Autosportfederatie moet de kalender officieel wel nog goedkeuren. Tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden veel minder treinen... sinds medewerkers van ProRail ontdekten dat er bouten van een viaduct zijn losgeraakt. Het herstel kan de hele dag gaan duren... en dat heeft ook gevolgen voor treinverkeer in de rest van het land. De Russische kustwacht heeft in de Japanse zee twee Noord-Koreaanse visserschepen geënterd en naar een Russische haven gesleept. Een van die schepen zou de kustwacht hebben aangevallen en bij die aanval zouden drie Russen gewond zijn geraakt. En de politie in Amsterdam heeft 100 supporters van de Franse club Lille aangehouden... voorafgaand aan de wedstrijd in de Champions League vanavond tegen Ajax. De supporters liepen onder meer over het spoor. De metro's richting het stadion hebben een tijdje niet kunnen rijden. Het tot slot. Het is bijna overal droog. Vannacht 4 tot 11 graden. Morgen weer kans op een bui in het noorden. Verder droog. Nu en dan zon. En maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staan 14 files. De vertraging in die eh, files eh, valt op zich wel mee. Meestal 5 minuten. Dit zijn eh, de uitzonderingen. De A4 richting Amsterdam tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer.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 Maar ik ben bang voor elke dag die nog niet komt. Er is geen banger hart dan dat van mij. Dan dat van mij. Ik ben niet eens echt op je uiterlijk geval. Ook al is er al geen meid zo mooi als jij.